Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering mag een oorlogswet uit de 18e eeuw gebruiken... om vermeende bendeleden uit Venezuela uit te zetten. Dat heeft het Hoge Rechtshof bepaald. De wet is bedoeld om de nationale veiligheid te beschermen... in geval van oorlog of dreigende invasie. Trump stelt dat grensoverschrijdende drugscriminaliteit gelijk staat aan een invasie... en liet daarom vermeende bendeleden uitzetten... In Parijs is gisteravond een grote brand uitgebroken in een recyclingfabriek. Meer dan 200 brandweerlieden werden opgeroepen om het vuur te bestrijden. De brand ontstond rond half acht in een kelder en verspreidde zich door het hele pand. Enkele uren later was de brand onder controle, maar het gebouw is volledig verwoest. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Door de brand waren boven Parijs grote zwarte rookpluimen te zien... Omwonenden kregen het advies uit de buurt te blijven en ramen en deuren dicht te houden. De VS en Iran gaan zaterdag op het hoogste niveau met elkaar in gesprek in Oman. Dat bevestigt Iran nadat Trump had aangekondigd met Iran te gaan onderhandelen over het nucleaire programma van dat land. Trump vindt dat voorkomen moet worden dat Iran kernwapens ontwikkelt. Hoe het overleg eruit gaat zien en welke afgevaardigden naar Oman afreizen is onbekend. De nieuwe burgemeester van Groningen wordt Roelien Kamminga. Dat heeft de voorzitter van de Vertrouwenscommissie bekendgemaakt. Kamminga is 46 en zit nu nog voor de VVD in de Tweede Kamer. Ze volgt waarnemend CDA-burgemeester Mirjam van het Veld op. Die nam het werk over van VVD'er Koen Schuiling, die vorig jaar afscheid nam. Later werd bekend dat hij door minister Uitenmark was gedwongen om ontslag te nemen... omdat hij een boete had gekregen voor schennis van de eerbaarheid.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 van leven. Je kunt alles voor me zijn, mijn engel van plezier, opgaand in het nu en hier, het perfecte medicijn. in and do your dance. Yeah. thing Die with the rising of the moon.